Er is eh, een boog die uh, omhoog gehezen wordt. Die is eh, uit de stroppen gevallen, omgedraaid en die is naar beneden gevallen. En daar zijn ja, gevonden gevallen. En we weten nu nog niet wat er precies gebeurd is, maar dit is een zeer ernstig eh, ongeval. En eh, ja, ik vind het heel dramatisch wat er gebeurd is. want u heeft het zelf ook zien gebeuren. Ik heb het helaas zelf ook zien gebeuren. En eh, ja, ik vind het zeer ernstig. En ook, ik maak me ernstige zorgen over de werklieden die daar aan het werk waren. inmiddels weten we dus dat twee mensen het niet overleefd hebben. Twee anderen zijn gewond geraakt. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Biddinghuizen vangt 360 asielzoekers uit Ter Apel op. De eerste 120 kwamen gisteren al aan. Vandaag en morgen komt de rest. Volgens deze verslaggever van Omroep Flevoland is er tijdelijke ruimte voor een grote groep asielzoekers. Het COA heeft laten weten dat zij ehm, in totaal 1400 personen zullen gaan opvangen eh, in Biddinghuizen. En dat zullen zij doen tot 7 april. Want er, ligt een contract met de gemeente Dronten ehm, tot 7 april. Want daarna is het terrein weer nodig voor het festival in Ter Apel mogen niet meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen, heeft de rechter bepaald. Als het vannacht om middernacht niet geregeld is, moet het COA een boete betalen. Een ophef over een nieuwe Netflix-serie over Alexander de Grote. Dat is een van de grootste veldheren uit de geschiedenis. En het is het gesprek van de dag in Griekenland. In de serie Alexander, The Making of God is er een scène te zien... waarin hij uitgebreid zoent met zijn jeugdvriend. De mogelijk homoseksuele relatie leidt tot veel reacties op social media... en ook bij verschillende Griekse politici. Maar de Griekse minister van Cultuur zegt dat hij niet van plan is om in te grijpen.